Goedenavond, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer landen in Europa voeren een avondklok in. Vanavond deden Slowakije en Griekenland dat. Griekenland gaat die onder meer gelden in grote steden als Athene en Thessaloniki. In Frankrijk was al een avondklok, maar vanaf morgen wordt die uitgebreid naar bijna het hele land. En Fransen die op die plekken wonen mogen tussen 9 uur s avonds en 6 uur s ochtends alleen de straat op als ze een speciaal formulier hebben. Italië doet ook mee, onder meer in Rome, Milaan en Napels komt een avondklok. Twee panden in een prostitutiestraat in Den Haag zijn gesloten vanwege corona. Een beheerder is besmet en tien prostituees zitten voor de zekerheid in quarantaine. Je wordt de verslaggever van Omroep West. De sluiting van de panden zou een voorzorgsmaatregel zijn geweest. Er zouden geen besmettingen nog zijn geweest in de Dubletstad zelf. Klanten zouden geen risico hebben gelopen, mede vanwege de zeer hygiënische manier van werken daar. Zo wordt er absoluut niet gekust en worden bepaalde standjes ook afgeraden. De politie heeft een automobilist achtervolgd die met 120 km per uur door de bebouwde kom van Breda reed. De man negeerde een stopteken en ging er vandoor. Toen de politie hem eenmaal te pakken had, bleek hij al 20 jaar zonder rijbewijs te rijden. Ook had hij drank en drugs op. En Feyenoord heeft zijn eerste wedstrijd in de Europa League dit seizoen niet weten te winnen. Tegen Dynamo Zagreb bleef het 0-0. Al kreeg Feyenoord wel al na 7 minuten een penalty, zag commentator Jeroen Gruter. Berghuis met de concentratie, met de focus. Livakovic is de doelman. Dat is een eh, zeer getalenteerde doelman. Maar Berghuis nu met de aanloop. En Livakovic weet die inzet te keren. Wat een enorme, enorme domper nu voor Feyenoord. Dat het nalaat om de score te openen. Berghuis faalt van 11 meter. Feyenoord moest de wedstrijd uitspelen met zijn tienen na een rode kaart. er was meer Europa League voetbal. Eerder op de avond ging PSV met 2-1 onderuit tegen Granada. AZ won wel met 1-0 van Napoli.